ook Thijssen met het NOS-journaal. In Californië wordt gepleegd door van een brug te springen. Scott is onder meer bekend van de films Tubman, Beverly Hills Cop 2 en Enemy of the State. Ook zijn oudere broer Ridley Scott is een bekende filmmaker. Samen produceerden ze de series Numbers en The Good Wife. Bij de brug in Los Angeles, waar Scott in het water werd gevonden, stond zijn auto. Daar lag een afscheidsbrief in. Scott is 68 jaar geworden. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xilai veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als de vrouw zich twee jaar lang gedraagt, ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Gu Kailai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. Gu's echtgenoot viel begin dit jaar in ongenade. Een Kamermeerderheid is tegen de ongevraagde verspreiding van de telefoongids. De kwestie is actueel vanwege het initiatief sterftelefoongidssterf.nl van internetondernemer Alexander Klupping. Hij vindt het ongevraagd toezenden van de gids niet van deze tijd. Zes partijen willen nu de telecomwet aanpassen. Daarin staat dat er een verplichting is om de gids te verspreiden. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft een week van nationale rouw afgekondigd om de doden te herdenken die afgelopen week vielen bij de Marikana-mijn. Vanaf vandaag hangen alle vlaggen in Zuid-Afrika een week half stok. Donderdag zijn op verschillende plaatsen in het land herdenkingsdiensten. Bij de uit de hand gelopen demonstraties kwamen zeker 44 mensen om het leven. De meeste slachtoffers zijn doodgeschoten door de politie. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van kandidaat-senator Todd Eken tot ophef geleid. Op de vraag of hij achter een abortus staat na een verkrachting, antwoordde Eken... het lichaam van een vrouw heeft mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. Na het interview zei Eken dat hij zich had versproken. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney is geen tegenstander van abortus in verkrachtingszaken. Het weer, is wisselend bewolkt met een enkele bui, ongeveer 20 graden. Later vandaag wordt het met een matige wind 23 tot 29 graden. En er is kans op een kleine bui. Dit was het NOS. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht Oost 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met de verkeerslichten die niet goed werken. Aan de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Maasluis 2. A28 Zwolle richting Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 3 kilometer.